Uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In Wageningen is met enige vertraging het jaarlijkse bevrijdingsdefilé begonnen. Aan het defilé doen 1500 veteranen mee. Tijdens het defilé trekken militairen en tientallen militaire voertuigen langs het publiek. De bevrijdingsfestivals hebben veel last van het slechte weer en de harde wind. De start van veel festivals werd uitgesteld en sommige werden stilgelegd vanwege de harde wind. De president van Burundi mag voor de derde keer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Dat heeft het constitutionele hof van het Afrikaanse land bepaald. De vicepresident van het hof noemt het besluit ongrondwettig en is naar buurland Rwanda gevlucht. Hij is niet de enige met kritiek. Al ruim een week wordt er massaal gedemonstreerd tegen een derde termijn voor de president. De grondwet van Burundi staat twee termijnen voor de president toe. Maar de president wijst erop dat hij de eerste keer door het parlement is benoemd... en de tweede keer rechtstreeks door de bevolking is gekozen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft een onaangekondigd bezoek gebracht aan Somalië. Kerry sprak op het vliegveld met de Somalische president en premier. Het belangrijkste onderwerp van gesprek was de strijd tegen de terreurbeweging Al-Shabaab. Die is door Amerikaanse luchtaanvallen in Somalië verzwakt, maar daardoor wel actiever geworden in buurlanden van Somalië. Het moederbedrijf van onder meer elektronica-keten Mediamarkt, Metro, heeft het afgelopen kwartaal flink verlies geleden. Door afschrijvingen bleef er onder de streep een verlies over van 397 miljoen euro. Duitse winkelconcern zag de verkopen in de winkels van Mediamarkt, Saturn en Macro wel toenemen met 2,5 procent. Metro is aan het reorganiseren en dat moet de verkopen bij onder meer Mediamarkt en Saturn stimuleren. Het weer, de zware onweersbuien in het oosten en noordoosten trekken naar Duitsland weg. Daarmee komt er wat ruimte voor de zon. Er staat een vrij krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Vannacht op de meeste plaatsen droog bij minimaal 9 graden. Morgen begint zonnig, in de middag ook weer enkele buien en een flinke wind.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 She said you got me wrong. I would've to if I could. I just kept the last of my clothes on. Oh yeah. could be a regular belle. And I'll see dance for little Stephen and Joanna around the back of my hotel.